is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken, ook hebben ze geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens, maar de Servische bewoners accepteren dat niet. President Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs niet in het belang van zijn land. Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid uit, maar het land is door Servië nooit erkend. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's profiteert van de schuldencrisis. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal met 56% stijgen tot ruim 130 miljoen euro. De omzet kwam ook flink hoger uit op ruim 420 miljoen. De winststijging is te danken aan het feit dat er meer schuldpapier is uitgegeven. Moody's verwacht minder goede resultaten voor het tweede halfjaar. Een van de topmannen van de kredietbeoordelaar moet zich in Washington verantwoorden voor de rol van Moody's in de financiële crisis. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in New York een klok aangezet die aftelt tot de Olympische Spelen in Londen, die precies over een jaar beginnen. Gisteravond waren er in Londen al festiviteiten om het aftellen naar de Spelen te vieren. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat het de beste spelen ooit zullen worden. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik vanaf de 10 meter plank in het nieuwe zwemstadion. Het is het laatste van zes grote sportcomplexen in het Olympisch Park in het oosten van Londen. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog. Minima rond 13 graden en bij opklaringen kans op mistbanken. Vanochtend zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien.